Sommige landen reageren eerder kritisch op het vaccin... omdat Rusland in het goedkeuringsproces veel wetenschappelijke stappen oversloeg. Bij een chemiebedrijf in het Botlekgebied in Rotterdam is chloor vrijgekomen. Negen mensen zijn gecontroleerd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De stof is waarschijnlijk niet buiten het terrein van de fabriek gekomen. Organisatoren van festivals en concerten kunnen weer aan de slag. Vanaf 1 juli mogen er weer plannen gemaakt worden, zei het kabinet. Mochten de evenementen toch niet door kunnen gaan... dan betaalt de overheid 80% van de kosten voor het organiseren. In de eredivisie is vanavond een wedstrijd gespeeld. Heerenveen speelde gelijk tegen FC Twente. De wedstrijd eindigde zoals hij begon. Het werd 0-0 alle kleine linkse partijen opheffen en één grote nieuwe partij beginnen. Daarvoor pleit de oud-leider van de PvdA, Job Cohen. Ik zou gewoon zeggen begin opnieuw. En denk erover na van tevoren. Van wat zijn nou je belangrijkste uitgangspunten? Verzin een nieuwe naam en dan hopsakee. De verkiezingen verliepen niet best voor de linkse partijen. De PvdA, GroenLinks en de SP kregen samen maar 26 zetels in de Tweede Kamer. De PvdA en GroenLinks moeten dan ook gaan samenwerken, vindt Cohen. Als je nou echt opnieuw wil beginnen, kom op dan. Allemaal eventjes een stapje opzij. Allemaal zeggen van hoe gaan we dat nou voor Nederland goed organiseren. En wat mij betreft doet de SP ook mee. De nieuwe grote linkse partij moet zich volgens Cohen gaan inzetten voor klimaatpolitiek die voor iedereen betaalbaar is en voor vluchtelingen. En dan nog het weer. Vannacht is het onbewolkt en koud. Het gaat wel 5 graden vriezen plaatselijk. Morgen begint het ook wat fris, maar het is zonnig en in de middag wel zo'n 7 graden.